Bij het CDA hebben ze net ook iemand naar voren geschoven, vertelt politiek verslaghebber Lars Geerts. Dat is uh, Siebrand Buma, de huidige burgemeester van Leeuwarden. Hij gaat dus samen met Hans Weijers de komende weken werken aan een positieve agenda, zoals beide partijen het noemt. Hij, hij en ook eh, Hans Weijers moeten dit proces proces gaan begeleiden. Sibrand Buma, natuurlijk ook voormalig fractieleider van het CDA... en heeft ook eerder met een formatiebeltje gehakt. Want hij was de leider van het CDA... dat in, eh, toen in 2017 zijn partij weer het kabinet inging een heftig busongeluk in Peru. Daarbij zijn minstens 37 mensen omgekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. De bus was in het zuiden van Peru op weg naar de stad Arequipa. Onderweg botste de bus op een pick-up truck, stortte in een 200 meter diep ravijn en kwam terecht naast een rivier. Een domper voor Oranje. Wout Weghorst is weggegaan naar het trainingskamp. De spits is niet fit genoeg voor de WK-kwalificatie. Bondscoach Ronald Koeman had dinsdag Strasbourg-spit Emmanuel Emega al uit voorzorg opgeroepen. Oranje speelt vrijdag een uitduel met Polen en krijgt maandag Litouwen op bezoek in de Johan Cruijff Arena. En bijna een kwart miljoen mensen heeft na de uitzending van het Sinterklaasjournaal een noodpakket besteld bij de NTR. Ieder jaar is het weer spannend of alles goed komt voor het Sinterklaasfeest. De hoofdpiet riep daarom in de uitzending kijkers op om vooral voorbereid te zijn. We hebben met z'n allen veel te lang gedacht dat ons niks kan overkomen. Maar het kan wel. Het kan elk moment en daar moet iets aan gebeuren. Om te beginnen zou iedereen een noodpakket in huis moeten hebben... om het Sinterklaasfeest door te komen voor als er iets misgaat. Want het is niet de vraag, Merel, of er iets misgaat. Het is de vraag wanneer er iets misgaat. Ja, dus konden kijkers een noodpakket bestellen bij het programma. Bijna 250.000 mensen deden dat. Wat erin zit, is niet bekend. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het komt af naar een graadje of 11. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen komen er weer wolken. Met smiddags ook regen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. 14 tot 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen wat af in de regio Noord-Holland. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. Langs de files dan op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit Avenhoorn 10 minuten oponthoud.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 Daarvoor krijgen ze drie weken de tijd. In Houten komt voorlopig geen opvang voor ruim 200 asielzoekers. De gemeente was eerst van plan om een oud bedrijfspand om te bouwen tot een tijdelijk AZC. Maar volgens het gemeentebestuur is er meer tijd nodig. Er is een tweede verdachte aangehouden na de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in Rotterdam dit weekend. De verdachte is volgens het OM maandag aangehouden en komt uit Nijmegen, net als de verdachte die eerder is opgepakt. Het weer vanavond droog, morgen bewolkt.